maar vorig jaar bleken de problemen terug te keren. En die trend zet zich nu voort. Er komen steeds meer huurders met een laag inkomen... terwijl de rijkere mensen uit de buurt vertrekken onderzoekers zeggen dat er onder, dat onder, onder meer komt... doordat steeds vaker vluchtelingen en psychiatrisch patiënten... in goedkope huurwoningen worden gehuisvest. De 15 Nederlanders die uit de Chinese stad Wuhan zijn geëvacueerd... zijn gisteravond geland in Brussel en daarna met de bus naar Eindhoven gebracht. Ze zijn op een locatie van Defensie medisch onderzocht. Het dodental van de corona-uitbraak in China is opgelopen tot 361. Gisteren waren er 57 sterfgevallen en ruim 2800 nieuwe besmettingen. Vorig jaar hebben 118.000 Nederlanders gehoord dat ze kanker hebben. Dat zijn er 2000 meer dan het jaar daarvoor. De stijging komt vooral door de vergrijzing. Kanker is nog altijd doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Wel wordt de overlevingskans steeds groter. Die staat nu op 65 procent. Ruim de helft van de kankerpatiënten heeft huidkanker. Flexibel werk leidt niet tot meer gezondheidsklachten dan een vaste baan... ondanks de baanonzekerheid en de geringe doorgroeimogelijkheden. Dat concludeert het CBS na langlopend onderzoek. Het CBS wijst erop dat flexwerkers wel sneller zonder werk komen te zitten... en wie werkloos is, zo blijkt ook uit het onderzoek, gaat zich minder gezond voelen. Dan nog het weer. In het noorden een bui, later in het zuiden. Verder ook wat zon, een stevige westenwind en het wordt 9 tot 11 graden. Morgen buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. En dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A8 zijn de alle rijstroken weer vrij bij knooppunt Zaandam na de spoedreparatie. Vanaf Zaanstad nog wel 5 minuten vertraging vanaf Assen-Delft. Een ongeluk op de A9 richting Amstelveen vanuit Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein.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 I mean, she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said. will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long.